uur. Citydijkers met het NOS-journaal. In Zeeland is iemand overleden na een woningbrand. Het vuur brak rond half één s'nachts uit in de plaats Hoofdplaat. Volgens de veiligheidsregio woedde de brand onder de kap en stond de woning vol met rook. Rond kwart over één trof de brand hier iemand aan in het huis. Die persoon werd door ambulancepersoneel verzorgd, maar overleed later. Een uur later was de brand geblust. De politie doet onderzoek in de woning in het Zeeuwse Hoofdplaat. De politie wil met herkenbare beelden een getuige opsporen... van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 27-jarige man overleed afgelopen zomer... nadat hij op vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen. De getuige zou die mishandeling mogelijk hebben gefilmd. Omdat hij zich nog niet eerder had gemeld... is hij nu herkenbaar in beeld getoond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben afgesproken vrijdag opnieuw in Genève met elkaar te spreken over de spanningen rond Oekraïne. Rusland is begonnen met het plaatsen van manschappen in Wit-Rusland, een buurland van Oekraïne. Amerikaanse en Oekraïnse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Rusland een invasie voorbereidt. Moskou ontkent de aantijging en zegt dat juist Rusland wordt bedreigd door de NAVO. Het de oudst levende man ter wereld is overleden. De Guinness World of Records meldt dat de Spanjaard Saturnino de la Fuente Garcia is gestorven op de leeftijd van 112 jaar en 341 dagen, vlak voor zijn 113e verjaardag. Hij was niet de oudste mens die ooit heeft geleefd. Dat was een Franse vrouw. Zij was geboren in 1875 en stierf toen ze 122 was. Het weer in het midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel voor dichte mist. Verder valt er ook lokaal nog wat motregen.